4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Rusland beschuldigt Oekraïne van een ernstige schending van internationale verplichtingen... vanwege een betoging bij de Russische ambassade in Kiev. Volgens Moskou had de politie moeten ingrijpen toen zo'n honderd betogers... verf en vuurwerk naar de Russische ambassade gooiden... de Russische vlag naar beneden haalden en auto's van medewerkers sloopten. De betogers protesteerden tegen het neerhalen gisteren van een Oekraïns vliegtuig door pro-Russische separatisten bij Lugansk. De 49 inzittenden kwamen daarbij om het leven. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat de daders gestraft zullen worden. De islamitische terreurbeweging ISIS heeft foto's gepubliceerd waarop vrijwel zeker massa-executies te zien zijn. Het is onduidelijk waar en wanneer de foto's genomen zijn, maar het lijkt erop dat de strijders van ISIS in veroverd gebied in Irak een bloedbad hebben aangericht, zoals werd gevreesd. ISIS had van de week al gezegd dat gevangen genomen militairen van het regeringsleger waren geëxecuteerd. Op het Twitter-account van ISIS staat een link naar een website waarop de voor een deel zeer gruwelijke en schokkende foto's te zien zijn. Het aantal mensen dat terechtkomt in de wettelijke schuldsanering daalt, hoewel er wel meer mensen met schulden zijn en het gemiddelde schuldbedrag stijgt, meldt Nieuwsuur. In 2013 zaten 12.000 mensen in de schuldsanering tegen 14.000 een jaar ervoor en 15.000 in 2011. Volgens onderzoekers selecteren gemeenten steeds strenger wie er in aanmerking komen voor schuldsanering. Ze vinden steeds minder mensen geschikt voor zo'n traject. Meer dan de helft van de mensen die zich bij een gemeentelijke kredietbank melden voor schuldsanering komt niet door de screening of laat zelf niets meer van zich horen. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en kan geleidelijk nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag schijnt de zon het langst in het zuiden en oosten. Daar wordt het een graad of 20. In de kustprovincies zijn er meer wolken en wordt het hooguit 19 graden.